Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het Katshuis wordt weer onderhandeld over bezuinigingen en de besprekingen zitten waarschijnlijk in de beslissende fase. Vandaag waren er achter de schermen allerlei bijpraatsessies. Zo melden ingewijden dat met CDA-kamerleden onder meer is gepraat over bezuinigingen op zorg, ontwikkelingssamenwerking en sociale zekerheid. Het zou gaan om een pakket van om en nabij 15 miljard euro. Het Amsterdamse SP-raadslid Pascal Smit heeft spijt van zijn doodsbedreigingen op Facebook aan het adres van premier Rutte en presentator Jort Kelder. De fractievoorzitter van de SP in Amsterdam, Evens, zei tegen AT5 dat Smit erg aangedaan en geschrokken is van de ophef en heel erg veel spijt heeft. SP-leider Roemer noemt de bedreigingen schandalig en de schorsing van het deelraadslid terecht... Roemer heeft namens de partij zijn excuses aangeboden aan premier Rutte en Kelder. Die hebben daar volgens hem positief op gereageerd. Het onderzoek in Libië na de vliegramp in Tripoli van twee jaar geleden loopt vertraging op. Dat schrijft minister Rosentaal aan de Tweede Kamer. Bij het ongeluk kwamen ruim 100 mensen om, onder wie 70 Nederlanders. De Libische autoriteiten hebben laten weten dat er voor 12 mei geen eindrapport verschijnt. De Libische minister van Transport heeft zijn spijt betuigd over de vertraging. Nederland heeft herhaaldelijk aangedrongen op een snelle afwikkeling van het onderzoek. Het Syrische leger heeft vandaag zeker vijf demonstranten doodgeschoten. Volgens de oppositie werden ze gedood bij betogingen tegen het regime van president Assad. De oppositie had opgeroepen de straat op te gaan om te kijken of het Syrische leger zich houdt aan het staakt het vuren. Dat ging gisteren in en sindsdien is het leger gestopt met grootscheepse aanvallen. Het weer, vanavond overal droog, ook morgenochtend nog wat bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon, het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand bij de ANWB. E er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen het knooppunt Diemen en Muiden 3 kilometer. Verderop tussen Laren en Eembrugge 5. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3.